blijft erover als magie uit je leven verdwijnt? Want het is een beetje van jezelf en een beetje van magie. Maar als de magie weg is, wie ben je dan echt? den beginnen was er stilte. Stilte! Alleen de hartslag van moeder aarde klonk door de nevels van de tijd. Toen roerden zich de wind, de golven, de dieren, de bomen, de mensen, het geluid van de schepping. En de aarde zong mee met de sferen. En er was muziek, harmonie en ritme die alles verbindt. Zo ontstond een kosmisch netwerk dat alles omvat. manifesteert zich als de meesteres van de goddelijke gekte. Vreugde, humor en vrede verspreiden zich over de wereld. De natuurgeesten worden wakker. een ondergronds mycelium verbindt ons wereldwijd. Het is een magisch tonicum dat de mens inwijdt voorbij de ruimte en de tijd. De paddenstoel geeft toverkracht, brengt de verbeelding aan de macht. Wij zijn de glimlach van Gaia, een dans van beest en geest. Het hele universum zingt en het magisch netwerk swingt. to heal my soul. Dance with the fungus, no control. Chew on the fungus and make me whole again. Digest away my deadlies. Let me chew on the cap of your mystical fungus. My dance is on your breath. I will shine and rise from this soily death. Now I see what's really true. My love, my fear, me and you, and all the borders. mushroom. Silence is a lake inside the mushroom. Music is a snake inside the mushroom. Reality is at stake. So, welcome in the mushroom. There's room enough for you. Don't you ever worry about what the others do. Het eiland Ruigoord heeft een kerk. Schakel in een magisch netwerk van vrienden en verwante geesten, van goden, demonen, shamanen en beesten, uit alle culturen samengekomen om te feesten en te dromen. En wie weet, klaar te komen. Zonder harmonie is er slechts zwarte magie. satellieten verschenen, in een netwerk opgegaan. Ruigoord, Rijkshemelvaart, Baaiersdorp, Fusion, Boom, Christiania. Realistisch verknoopt, op een marginaal wereldniveau zetten wij ons op de kaart met de recentralisatieshow in magisch centrum Paradiso. En de geest, de geest gaat door, de geest gaat voort in de jeugd, in de jeugd van Ruigoord. maar kort gekend. Als ruigkindjes, blootvoet rennend, door doolhoven van riet, sloten bevaren. De vlakte, ons avontuur. Wij willen terug. Wij zijn terug in ons magische netwerk. magie verbonden hebben wij de nachten verslonden samen. Samen uit winterslaap ontwaken, We slagen ramen onder daken ongebonden. Eindelijk herenigd, in dit hemeltje gezegend, zwevend, zoals de ballonnen. De nachtwacht. Vanavond gaan we dansen totdat we trillen, brullen, gieren, billen schudden, lachen, klieren. Demonen met bloemenkransen tot de trans ons mag versieren en betoveren. Wij zijn licht van binnen, voor altijd kinderen. Dit is de magie waarin wij geloven. I'm that. I run, run, run these streets, streets, streets. I don't see boys, but they all clock me. Your girlfriend simple, your girlfriend weak. Every time you go down, plus on read, but he say I'm tasty with words for the mind. But I beat this game and I'm not his type. I'm not that chick craving gets it. It's a room full of fun girls. Run this shit. Yeah, run this shit. Yeah, run this shit. I wanna have fun, girls. with plain clothes on, cause the way that she moved, just so much fun. Just so much fun. Always eat till I'm full. What the hell is a diet? Figure say slim at these sheets from the island. Most in the city want drugs or violence, so I know a real chick who supplies it. I wanna have fun, girls. Let's have fun, girls. I wanna have fun, girls. wij dromen. Laat komen, laat komen de tijd waarvan wij dromen. Laat komen de tijd waarvan wij dromen. van vrienden, in het delen van liefde en leed. In de door magisch netwerk, dat ben ik. Het magisch netwerk, dat ben jij. Het magisch netwerk. Het magisch netwerk, dat ben ik. Het magisch netwerk, dat ben jij. Het magisch netwerk. Afrika. Oermama en oerpapa. Shamanen van muziek en dans brengen Ruigoord al eeuwen in trans. Oer, oer, oer, extase op de dansvloer. psyche, yin en yang, vormen een kosmische samenhang. Hard en zacht, gevoel en verstand vormen een onoverwinnelijke band. Animus en anima, de penis en de vagina. Als het mannelijk met het vrouwelijk samenwerkt, is het magisch netwerk sterk. Bom Shiva Shakti. quest for deep devotion. You are the one, you are my love. You are. keep the faith. tu, Varnium Margot de rode draad die overal doorheen gaat en de ontknoping in zich draagt. Ontknoop, ontrafel waar je voor staat. Maak jouw dromen waar. Leef de droom. Jij bent de hoofdpersoon. Maak ze hard je luchtkastelen. Laat er goden en godinnen spelen. Horus, Anubis, Isis. Ze spelen met je mee. Ze spelen altijd met je mee. am the star that rises from the sea, the twilight sea. I bring men dreams that rule their destiny. I bring the moon tides to the souls of men, the tides that flow and ebb and flow again, the secret, silent tides that govern men. These are my secrets. These belong to me. Isis in heaven, on earth Persephone, Diana of the moon and Hecate, veiled Isis, Aphrodite, from the sea all these am I, and they are seen in me. The high full moon in the mid heaven shines clear. I hear the invoking words, hear and appear. Shaddai El Shai, Ria, Baina, G. I come unto the one that calleth me. een andere tijd. Breng het tot leven, je identiteit. Creëer jouw werkelijkheid. Leef de verbeelding, de interactie, de verwevenheid, de magie van communicatie aantrekkingskracht en verbondenheid. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Kijk om je heen. Ik stap de trein in, gezichten zijn verdwenen in de lichten van beneden. Schermverdoving, dagdromen dromen van het verleden. Al trek ik aan mijn noodrem, niemand die zich tegenwoordig daar nog iets van aantrekt. Het is een wonder, dat men niet van perron woont. Dat mens, kijk om je heen. moet je moment beleef. Het duurde de dag van de week. Stel jezelf de dwaze vraag. Sta ik helemaal vast? Draai om. Oh. Nee, stap eruit en trek eens spoor. Zonder vertraging. Ook ik betrap mezelf op deze hele waanzin. Alweer vertraging. Ik duw de uren weg en dat opgevatte melding geen verslaving. Ben je geen we zijn de junkies in ontkenning. Het is een schande dat dit ons nou zo moet veranderen. mensen. kijk om je heen. Kijk kom je heen. Kijk kom je heen. Kijk om je heen. Zorg dat je het moment beleeft. Elk uur, elke dag, elke week. Gezichten zijn verdwenen in de leegte van beneden. verdoving dagdroom en van de verleden. Al trek ik aan de noodrem. Niemand die zich tegenwoordig daar nog iets van aantrekt zijn wonder dat men niet van perron naar donder. Mens, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen, kijk om je heen. Zorg dat je het moment beleeft, elk uur, elke Stel jezelf de laatste vraag mij kaggelijn niet hoog. Nee, ik stap eruit en trek eens omhoog. Oh, nee, kaggelijn niet hoog. Nee, ik trek een spoor en trek een spoor. Ja, ja, ja, ja, ja. Au. Yeah. Kijk om je heen. Ja, geen magie zonder muziek. Het geestverruimend middel dat ons bewegen laat. Het magisch akkoord is de klank die jou raakt. Jij bent de gevoelige staar. vliegend tapijt. De luchtbus die ons de wereld rondrijdt. Op India's festivals, in tempels en op stranden schiepen wij nieuwe vriendschapsbanden met tovenaars uit alle landen. Namaste India! Namaste! जादू तेरी तेरा बदन जादू तेरी तेरा बदन उहा कर कर कर या तू है तेरी Jordan to the American. Ooh, there's magic in the air. I feel it everywhere. But you say yes, or you say no. I forever. मेरी ख्वाबों की तस्वीर तू है मेरी कादिर तस्वीर तू है मेरी ख्वाबों की तस्वीर तू है बेखबर ये है तस्वीर तू है तू न जाना तू हाँ कर या ना कर तू हाँ कर या ना कर तू है मेरी किरण तू है मेरी किरण Distances getting closer. Prince, you're no closer. Distance is not your way, getting closer. You're my true charming prince, you're no closer. If I should tell the heavens to bless us, then we will, we will never be apart. Whether you say yes or you say no say yes or say no. You're my sun shining bright. You're my chose to delight in the air. There's your fragrance has me mesmerized. Whether you say yes ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਤੂੰ ਬਚਦੇ ਰਹੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਬਚਦੇ ਰਹੀ ਤੂੰ ਹੁਣ ਹੁਣ ਹੋਈ ਮੁੰਡਿਆਰ ਮੁੰਡਿਆ ਦੇ ਬਚਦੇ ਰਹੀ tegemoet. De hemel op aarde. Geen leider of God. Een wereld van vriendschap en vol met genot. Aan, de, poorten, van, van het duister is er leven van lust, liefde en luister. is a pathless land, round like a circle in a spiral, and a wheel within a wheel, never ending or beginning, and never spinning, like a snowball down a mountain in a carnival balloon, like a carousel. Our moves fast, are sweeping past the minutes of its face. the world is like an apple, well inside of the in space. Like the circles that you find in the windmills of your mind. Like a tunnel that you follow dream, double layered of awareness. for you.